Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Boeren die veel stikstof uitstoten bij natuurgebieden zijn zelden van plan zich te laten uitkopen, blijkt uit een rondgang van NRC. De krant zocht uit welke veehouders in Gelderland, Brabant en Limburg zijn aan te merken als piekbelaster en sprak er 28. Slechts drie overwegen zich te laten uitkopen. Twee van hen speelden sowieso al met die gedachten. Tweede Kamer wil af van tijdelijke huurcontracten. Er tekent zich een meerderheid af voor een initiatiefwet van de ChristenUnie en de PvdA. Het idee was dat tijdelijke contracten tot een groter aanbod van huurwoningen zouden leiden, maar dat is niet gebeurd. De initiatiefwet staat tijdelijke verhuur alleen nog toe in specifieke gevallen. ProRail heeft een ontheffing gekregen om de dassen onder het spoor bij S te verdrijven. De spoorbeheerder hoopt dat er eind volgende week weer treinen kunnen rijden. Nu ligt het treinverkeer tussen Den Bosch en Bokstel stil... omdat de dassen het spoor hebben ondergraven. In het Friese Molkwerum, waar hetzelfde aan de hand is... gaat het herstel zo'n drie weken langer duren. Het Amerikaanse leger zegt luchtaanvallen te hebben uitgevoerd op Iraanse doelen in Syrië... in reactie op een droneaanval gisteren. Toen kwam een Amerikaan om het leven bij een aanval op een legerbasis in Syrië. Zes andere Amerikanen raakten gewond. Volgens het Pentagon ging het om een drone van Iraanse oorsprong. Premier Rutte overlegt dinsdag met de vicepremiers van D66, CDA en ChristenUnie... over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. Alle vier de regeringspartijen leden daarbij een nederlaag. Het gesprek gaat over de duiding van de verkiezingsuitslag... en niet alleen over het wel of niet aanpassen van de stikstofplannen. Het weer. Vanochtend op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Vanmiddag ook buien, vooral in het midden en zuiden. Er staat een stevige wind aan zeewindkracht 7 en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat nog één file op de A10 West richting Den Haag en Rotterdam na een ongeluk bij Osdorp.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 De krant sprak er 28 en van hen overwegen slechts drie om zich te laten uitkopen. De Tweede Kamer wil af van tijdelijke huurcontracten... omdat die niet tot meer aanbod van huurwoningen blijken te leiden. Er tekent zich een meerderheid af voor een initiatiefwet van de ChristenUnie en de PvdA... om tijdelijke verhuur alleen nog in specifieke gevallen toe te staan. ProRail heeft een ontheffing gekregen om de dassen onder het spoor bij S te verdrijven. De spoorbeheerder hoopt dat er eind volgende week weer treinen kunnen rijden tussen Den Bosch en Bokstol.